Deze week wordt heel spannend. Als dat niet fundamenteel verandert in combinatie met een echte daling van het aantal besmettingen, ja, dan koersen wij af op een lockdown eh, die echt de hele winter gaat, duren. En ik de hele zeg, winter? Ja, want waarom zou dat stoppen op 31 december? Dat stopt niet op 3 december, dat stopt niet op 31 december. Hij hoopt dat mensen zich weer beter gaan houden aan de basisregels, zoals anderhalve meter afstand houden. Afgelopen week kregen anderhalf keer zoveel mensen een positieve testuitslag dan vorige week. Rond deze tijd sjeest Max Verstappen bij de Grand Prix van Qatar weg vanaf plek 7. Verstappen zou eigenlijk vanaf de tweede plek starten, maar door een straf is hij vijf plaatsen naar achteren gezet. In België heeft een trein door mondkapjesweigeraars bijna een uur stilgestaan. Die trein was op weg naar Brussel, maar de conducteur besloot het toestel in de stil te zetten. En nadat agenten op de melding afkwamen, besloten de weigeraars toch een mondkapje op te zetten. En komende week wordt het een stuk kouder. Je merkt dat de winter eraan komt. En dus wil je niet dat er dan gebeurt wat er laatst gebeurde bij Richard. Gisteravond na het eh, eten eh, wilden we eh, wat afspoelen, handen wassen. En toen kreeg geen warm water meer. Dus ja, toen... Uh hebben we even de vormingsinstallateur uh, gebeld. Ja, installateur Marcel is dat. die heeft steeds vaker slecht nieuws voor zijn klanten. Toen was het gelijk van, oh, maar nou ga ik zweten, want ik weet niet of ik wel een pomp nog kan bemachtigen binnen een x-tijd. Ja, want door het wereldwijde chiptekort is er nu ook een gebrek aan onderdelen voor cv-ketels. De Club van Monteurs is bang dat mensen straks letterlijk in de kou komen te zitten... en gaat aan je ketel nog even te laten checken. Uiteindelijk is de bol bij Richard trouwens wel gefixt. en Die zit er weer warmpjes bij. Het weer, het is nu nog een graad of 10, maar de komende uren koelt het af. We krijgen een koude nacht. Op sommige plekken vriest het ook wat.